Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. Het fonds staat onder toezicht van de VN. In ruil daarvoor verlichten de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Venezuela zit al jaren in diepe politieke en economische crisis. Zo'n 7 miljoen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken. De langzittende president ter wereld blijft nog langer aan. Het gaat om president Obiang van Equatoriaal Guinea. De 80-jarige is al 43 jaar aan de macht en heeft opnieuw een flinke verkiezingsoverwinning behaald. Hij kreeg bijna 95% van de stemmen. Obiang nam in 1979 bij een staatsgreep de macht over van zijn oom. In het land is vrijwel geen oppositie en ook zou er bij de verkiezingen gefaudeerd zijn. Obiang heeft al verschillende koepogingen overleefd. Oekraïne zegt dat er in en rond Gerson 32 mensen zijn omgekomen door Russische beschietingen... sinds Rusland zich twee weken geleden terugtrok uit de stad. Als alle slachtoffers zijn burgers, meldt een politiechef. Volgens Oekraïne voeren de Russen de beschietingen uit vanaf de oevers van de rivier de Dnieper. Ook zou er bewijs zijn dat de Russische militairen in de regio ruim 500 oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De Russische bezetting van Gerson duurde bijna negen maanden. Komiek Yunus Aktas heeft het Cabarettenfestival gewonnen. Hij kreeg op de 56e editie van het Cabaretfestival zowel de jury als de publieksprijs. Volgens de jury heeft hij een goed gevoel voor timing en heeft hij een groot droogkomisch talent. Het Cabaretfestival staat bekend als een kweekvijver voor talent. In het verleden wonnen onder meer Herman Vinkers, Plinem Bianca en Jandino Asporaat. Het weer.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 Whenever you feel the pain and wanna go insane, don't wanna be the one to blame. You better let me know whenever down at night and even in the break of dawn. So when you need a friend, someone to hold your hand, just call my name and you'll get high. When you down, down, down, and down, down, down, go down, down, down, I'm gonna be around. Merkt op dat ik anders doe. Dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik gren? Tra, ik ben niet zomaar opstap. Ik zoek pap, zoek kwam. Von niet terug naar hoe het wordt. Nou, liefst op ik, jou bellen, maar zit kwam. I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear the other side, on the other side.